music ring on and less of the piano. A bit out of tune. Then from the crowd a man shouted a bid. One thousand dollars for that piano I'll give. Two thousand, three thousand, and the bidding went on. As a man in the town coat kept playing that song.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 In Turkije is de Turks-Nederlandse journaliste Fuzun Erdogan veroordeeld tot levenslang. Ze zou zich schuldig hebben gemaakt aan het leiden van een linkse organisatie. Volgens haar familie en internationale journalistieke organisaties heeft Erdogan kritisch bericht over de Turkse autoriteiten. Ze zit al vast sinds 2006. Erdogan wil tegen de straf in beroep gaan en desnoods doorprocederen tot aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Een op de drie werknemers wil salaris inleveren als hij daarmee zijn baan kan behouden. Dat blijkt uit het Nationaal Salarisonderzoek, een enquête onder bijna 80.000 werknemers. Het loonoffer dat mensen willen brengen varieert voor wat men ervoor terugkrijgt. Zo wil 1 op de 6 salaris inleveren voor een betere leaseauto. Een kwart wil het wel met minder doen als er dichter bij huis kan worden gewerkt of als er meer vakantie tegenover staat. Werknemers met een universitaire opleiding leveren makkelijker salaris in dan mbo'ers, maar de eerste groep verdient doorgaans meer. De regering van Congo zegt dat de rebellen in het oosten van het land zijn verslagen. De laatsten zouden zich hebben overgegeven of de grens zijn overgestoken. De rebellen vechten al bijna twee jaar in Congo. Naar eigen zeggen willen ze meer rechten voor Tutsis, en minderheid in Congo. Ze zouden worden gesteund door de buurlanden Rwanda en Oeganda. Zeker 800.000 mensen sloegen voor het geweld op de vlucht. Het thema van de volgende kinderboekenweek is feest. Voor het thema is gekozen omdat de week voor de 60ste keer wordt gehouden. Het kinderboekenweekgeschenk wordt geschreven door Harm de Jonge. Hij won vorig jaar een zilveren griffel voor Vuurbom. In 2007 kreeg hij de Woutertje Pieterse prijs voor het boek Josja Pruis.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 tussen knooppunt Zaandam en Oostzaan 3 kilometer. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen de afrit Haarlem-Zuid en Badhoevedorp 5 kilometer. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht zijn ze bezig met een spoedreparatie bij Gouda. De linkerrijstrook is dicht, dat leidt tot een file van 6 kilometer. A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Haag-Malieveld 5 kilometer. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda is bij Nieuwekerk aan de IJssel rechte rijstrook dicht en dat leidt tot een file van 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.